Marjan Koekoek met het NOS Journaal. President Obama heeft een tiental mensen in gedachten voor een benoeming in het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Gisteren maakte een van de rechters, John Paul Stevens, bekend dat hij stopt. Hij wordt binnenkort 90 jaar en wil aan het eind van zijn termijn stoppen. Dat is begin juli. Obama wil snel een opvolger zoeken die daarna door het congres moet worden goedgekeurd. De president zei dat niemand de wijsheid en ervaring van de liberale Stevens kan vervangen, maar hij wil wel iemand voordragen met dezelfde kwaliteiten. Het is de tweede keer dat Obama een kandidaat mag voordragen voor het hoogste rechtscollege in Amerika. Twee mannen die in 1980 een beruchte diamantroof pleegden... zijn in Amerika gearresteerd omdat ze een bank wilden overvallen. De twee zijn inmiddels 73 en 71 jaar oud. In 1980 maakten ze op klaarlichte dag in Londen een groot aantal juwelen buit... waaronder de Marlborough-diamant. Daarvoor hebben ze een gevangenisstraf uitgezeten van 9 jaar. Donderdag werden ze in Chicago opgepakt samen met een handlanger van 69. De FBI hield de drie al ruim twee jaar in de gaten. Op internet hebben honderden mensen zich uitgesproken tegen het gedwongen vertrek van scheidsrechter Luinge. De KNVB maakte gisteren bekend dat de 54-jarige arbiter aan het eind van dit seizoen vanwege zijn leeftijd moet vertrekken. De bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord is de laatste wedstrijd die Luinge mag sluiten. Op de site luingemoetblijven.nl vragen honderden mensen de KNVB die beslissing terug te draaien. Uiteindelijk zal de petitie aan de voetbalbond worden aangeboden wil nog graag een jaar doorgaan op het hoogste niveau. Dan nog het weer. Vannacht is het helder.